1 uur. Dit is Eva de Jong met het NOS-journaal. Bij een aanrijding op de A15 ter hoogte van de Maasvlakte Rotterdam is een vrouw overleden. Ze botste frontaal op een andere auto. De bestuurder van die auto zat bekneld. Voor het ongeluk kreeg de politie verschillende meldingen over een spookrijder... maar het is niet duidelijk of het om die vrouw ging. Bij de hulpverlening zijn twee traumahelikopters ingezet... en er is op de A15 bij de Maasvlakte een omleiding ingesteld. Ook op de A50 is, was er een omleiding na een ongeluk. Tussen Ravenstein en Hees een auto een boom... en sloeg meerdere keren over de kop. De vier inzittenden, een man, een vrouw en twee kinderen... werden eruit geslingerd. De toestand van de twee kinderen van zeven... is volgens de politie zorgwekkend. Amerikaanse president Trump heeft flink wat ophef veroorzaakt met een racistische tweet. Op Twitter riep hij vier democratische parlementsleden op om terug te keren naar de door misdaad geteisterde landen waar ze vandaan komen. Volgens Trump doen ze er goed aan om daar de boel op te bouwen... in plaats van in de VS de bevolking te vertellen hoe het land bestuurd moet worden. Drie van de vier parlementsleden zijn in de VS geboren. Van diverse kanten worden de uitlatingen van Trump veroordeeld. Hij komt met zijn tweet op het moment dat zijn immigratiebeleid ernstig wordt bekritiseerd. Zaterdag zei zelfs vicepresident Pence dat de situatie in detentiecentra voor opgepakte illegale onhoudbaar is geworden. In een ziekenhuis in Hilversum is muzieksamensteller Hanneke Derboven overleden. Ze werkte sinds de jaren 60 bij de publieke omroep... en zocht jarenlang de muziek uit voor een groot aantal radioprogramma's... van verschillende omroepen. Zo was ze vanaf de start in 1976 tot ze in 2000 met de VUT ging... muzieksamensteller van Langs de Lijn en met het oog op morgen. Haar muziekkeuze paste ze aan aan het programma... en bij het oog op morgen ook vaak aan de presentator. Hanneke Derboven was 82 jaar oud. Het weer droog met wolkenvelden, minima tussen 11 en 14 graden.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 It's all about soul. It's all about faith and a deeper devotion. It's all about soul. Cause under love is a stronger emotion. She all about soul. It's all about soul. It's all about joy that comes out of sorrow.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 Julia hot girl, they want me, come pull me. This I got no groupie. I would. Treat me good, treat me good. All in my give it up, give it up. All in my loving in the way that I should. Treat me good, treat me good. All in my give it up, give it up. All in my loving in the way that I should. no be boogie woogie. No be not take it, How when him come, him get it.